Dat moeten energiebedrijven gaan regelen. Omdat gas nu meer kost, worden die bedrijven gecompenseerd. Het is niet echt duidelijk of je dat straks gaat voelen in je portemonnee, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooij. Dat kost de overheid zo'n 600 miljoen euro en om dat terug te betalen moeten gasgebruikers een extra heffing gaan betalen. Of dat ook betekent dat huishoudens extra moeten gaan bijbetalen, dat is nog niet bekend. Bij een explosie bij een moskee in het noorden van Afghanistan zijn volgens de Taliban zeker 33 mensen omgekomen. Ook zijn 43 mensen gewond geraakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Gisteren waren er ook verschillende aanslagen in het noorden van het land. Die aanslagen zijn opgeëist door IS. Drie darkstores van flitsbezorgers moeten dicht van de gemeente Amsterdam. Als ze niet sluiten, moeten ze 20.000 euro betalen. Vanuit de darkstores trappen de bezorgers weg om de boodschappen razendsnel te bezorgen. Mensen die eromheen wonen hebben veel last van de geparkeerde fietsen en veel geluid. Daarom mogen er al geen nieuwe darkstores bij komen. En voetballer Tom Beugelsdijk krijgt geen straf voor matchfixing. De Sparta-speler werd in de gaten gehouden door de politie... nadat hij een gele kaart kreeg in een wedstrijd tegen PSV. Hij leek toen zonder reden een tegenstander tegen de grond te werken. Twee gokkers hadden daar opvallend veel geld op ingezet... maar het OM denkt dat daar geen verband tussen is. Wat het heeft opgeleverd is dat wij eh, niet zijn gekomen tot het benodigde bewijs eh, dat er sprake is geweest van een afspraak tussen de speler en de gokkers die hebben eh, geprofiteerd van deze gele kaart die is gepakt. En daarom hebben wij besloten de zaak te seponeren. De politie ontdekte wel andere dingen waarvoor Beugelsdijk geschorst kan worden door de KNVB. Het gaat om gokken op eredivisiewedstrijden. Het weer dan nog. Het is bewolkt vanavond en het koelt vanaf af tot 5 graden op zijn koudst.